That's Carolyn Martin and all the guys with the Honeysuckle Rose. Here's a Bob Wills classic we'll do for you right now called Sugar Moon. about June. I'll be walking with sugar Neath that old sugar moon. I'm gonna drop her a line to expect me soon. Say I'm craving some sugar Neath that old sugar moon. Well, I can see it right now. She gets the calendar down scratches a circle around the date we're altar bound when it's sugar cane time. Sugar cane Long around about June, wedding bells will be chiming.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 President Obama komt morgen aan in Moskou en het raketschild is een van de pijnpunten tussen Rusland en de VS. Medvedev zegt dat Amerika in deze kwestie een compromis moet sluiten. Wat het compromis moet inhouden is niet duidelijk. Volgens de Russische president moet het conflict over het raketschild eerst worden opgelost... voordat er nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt over nucleaire ontwapening. Het huidige Start 1-verdrag over het verminderen van het aantal kernkoppen loopt eind van het jaar af. In Deventer hebben duikers van de brandweer gisteravond tevergeefs gezocht naar een jongen van 19 die van de spoorbrug over de IJssel was gesprongen. Vrienden van de jongen zeggen dat hij voor de lol naar beneden sprong en toen onder water verdween. De duikers hebben gezocht tot het donker werd. Vanochtend wordt verder gezocht. Een toestel van de KLM dat onderweg was van Curaçao naar Amsterdam... heeft op Puerto Rico een voorzorgslanding gemaakt. In de cockpit was een lichtje gaan branden over een storing in de hulpmotor. Uit voorzorg heeft de bemanning de Boeing 747-400 in Puerto Rico aan de grond gezet. Aan boord waren ruim 400 mensen. Ze worden opgevangen op de luchthaven. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer kunnen vertrekken. Zangeres Esme Denters en rapper Dio zijn dit jaar de grote winnaars van de TMF Awards. Denters won in de categorie Beste Vrouwelijke Artiest en kreeg de Superchart Award. Dio won de prijs voor Beste Video voor zijn clip bij het nummer E en de Borsato Award voor Veelbelovend Jong Talent. De muziekprijzen werden uitgereikt tijdens een grote show onder de Erasmusbrug in Rotterdam. Het weer. Eerst vlak flink wat zon, maar in de loop van de dag meer bewolking en enkele stevige regen- en onweersbuien.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 Looking so sweet, it oughta be a crime. She plays with my heart and messes with my mind. Acts like Madonna, but she listens to Merle. Rock my Calvin Klein. Cheap sunglasses from the five and dime. All the other girls at school, they give her 1990 is het als eh, Brooks Dunn de cd Hardworking Men uitbrengen.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 Van 1993 naar 2009 is voor een radioprogramma maar een hele kleine stap, hè? Kate Russell, zij schreef het zelf. En zij heeft het over betere dagen. het allemaal graag in eigen hand. Deze Kate Russell. heeft het zelf geschreven. En de cd die gewoon haar eigen naam draagt, heeft ze ook helemaal zelf geproduceerd. U weet het, ik ben geabonneerd op de CDX uit Amerika. En daar krijg ik elke maand eh, ongeveer 20 nieuwe nummers uit Amerika. Er zitten vaak ook hele verrassende dingen bij. Onder andere nieuwkomers in de country music. Dit stamt alweer uit, eh, uit 2008. En daar stond toen op Eric Hancock met een nummer geschreven door Adam Wheeler. A 20-year-old boy staring out the window. It's a rainy day and his future don't look bright. Third time in rehab, his folks back home saying it's sad. He could have done so much with his But his mama just keeps praying every night. There's still hope, it's always early to give up. The devil's cheering, but so what? Somewhere an angel saying, No, you don't. Another day, another chance, the strength to change the circumstance. You're still one heart holds on. There's still hope. An 11 year old girl is putting on her ball cleats at the Little League Park on Friday night. Softball ain't her favorite sport not playing for the score. See, her daddy moved out last July. But he still sits with mama every Friday night. There's still hope, it's always early to give up. The devil's cheering, but so what? Somewhere an angel is saying no chance, the strength to change a circumstance, and still alive if one heart holds on. There's still hope. There's a little boy in takes off running through the hills. Sometimes he forgets the lines of hate. He sees a little boy from the other side. There's one thing running through their minds. Sure would be fun if we could play. As their mamas rush to grab them, for a moment their eyes say, there's still hope. It's always early to give up. The devil's cheering, but so what? Somewhere an angel is saying, No, you don't. Another day, another chance. The strength to change the circumstance is still alive. If one heart Mooi gevonden bij de stem van Eric Hancock. Deze man die eh, stond gewoon ergens in een bar te zingen. En daar kwam een producer eh, voorbij van een bekende platenmaatschappij. En die zei tegen hem van... Ik denk dat er in jou wel toekomst in zit. Wij gaan het samen eens proberen. Helaas, dat is niet zo gek veel geworden. Nou ja, je bent eh, niet altijd een gedoodverfde winnaar om het zomaar uit te drukken. Er zijn mensen die meedoen aan onder andere X-Factor. En dan komen ze als winnaar uit de bus. Maar helaas, dan worden ze toch niet zo bekend als dat ze eigenlijk zouden willen. Dat overkwam kwam ook Erica Joan Harridge. Mile marker 203 The gas gauge leaning on the edge of E And I'll be danged if the rain ain't pouring down There's something smoking underneath the hood It's a banging and a clanging and it can't be good And it's another 50 miles to the nearest town. Everything I own's in the back in a hefty bag. I'm out of cigarettes and I'm down to my last rag. Tot dat de laatste tien van zo ongeveer een, eh, een 15.000 mensen die, ja, die, die meegedaan hadden aan een show daar in Amerika. Nashville Star, zo heet die show. En daar werd dus ook weer gezocht naar een nieuwe countryster. zij was eh, een van de gedoodverde winnaars, want daar werd gewoon van gezegd van die dame van zij gaat het helemaal maken. Nou, ze heeft die show ook gewonnen. Ze heeft één cd opgenomen. Daarna hebben we er eigenlijk nog maar heel weinig van gehoord. En dat in tegenstelling tot eh, iemand die die niet tot de eerste behoorde. En dan heb ik het over Josh Owen. Waylon Jennings, hij schreef het. Are you sure Hank done it this well, way? It's the same old tune, fiddle and guitar. Where do we take it from here? Sell all them rhinestone suits, big shiny cars. It's been the same way for years. We need to change. Nashville. Son, you finally got it made. Well, old Hank made it here. Yeah, we're all sure that you will. But I don't think Hank done it this way. That did old Hank now and then, but I don't think Hank done it this way. Are you sure Hank done it this way? Zo klonk deze Jake Owen in 2005, net nadat hij mee had gedaan aan die Nashville Star. Hij werd onderhanden genomen door een aantal producers, heeft wat eh, adviezen gekregen en begon zijn eigen nummers te schrijven. Dit is geproduceerd door Jimmy Ritchie. I learned a hard way, real early in life, that money sure don't grow on a tree. there's a few things that a dollar can't buy. The best things in life, they come free. So, girl, I can't. get home after work and all day. I'm beat down, girl, I'm dead on my feet. But as tired as I am, if you wanna play, well, playing sounds real good to me. you see I'm no good without you. Take my arms, I want to lose. en Seymour Simmons. Zij schreef het al in 1931, deze country swing. All of Me en the Time Jumpers met eh, lead vocals van Downstairs. Zij plaatsen het opnieuw op een cd in 2009. Somebody Said a Prayer, Billy Ray Cyrus. Raising up a kid Little Tommy seven and a daughter Justine just turned ten. Pinching every cent, laughing and loving and content. You would never think a couple years ago. She almost let her job, her kids, her mind, her life go up in smoke. But right there on the edge right before the fall. Somebody said a prayer, somebody had some faith, somebody finally. the night a bottle full of pills and a goodbye note sitting on his bed. van deze Billy Ray Cyrus en u heeft zijn laatst verschenen cd nog niet in uw bezit? Ga maar eens naar uw favoriete platenzaak en kijk naar de cd Back to Tennessee. Dit nummer is geschreven door Neil Treasure en Greg Wiseman en de cd. Hij is volledig geproduceerd door Mark er wordt tegen mij wel eens gezegd van... jij gaat een maand lang op vakantie naar Frankrijk. Wat doe jij daar toch een hele maand? En dan zeg ik van nou natuurlijk genieten van het mooie land daar... van het mooie Frankrijk. Maar ik heb er ook tijden dat ik gewoon op een chaise longue... op zo'n mooie lange stoel in de tuin lig. Gewoon licht te genieten van de zon... door de takken van de bomen. Mijn mp3-speler op mijn hoofd. Genieten van de prachtige muziek. zeker van iets als Heartland. Look at the two of you dancing that way Lost in the moment and each other's face So much in love you're alone in this place Like there's nobody else in the world I was enough for her not long ago I was her number one. She told me so, and she still means the world to me, just so you know. So be careful when you hold my girl. Time changes same freckle-faced kid that I knew, the one that I read all those fairy tales to, and tucked into bed all those nights. she'd find you someday But it's still hard to give her away I loved her first From the first breath she breathed When she cold smiles of you I loved her first toch gewoon een klein filmpje van eh, drie en een halve minuut. I Loved Her First, de formatie Heartland. Deze formatie heb ik ontmoet op het eh, Floralia Country Festival al een aantal jaren geleden. Vraag niet precies naar het jaar, want dat weet ik echt niet meer. The Sacred Sound of Grass. Deze cd stamt in ieder geval uit 1989. I've never been there, but I am told. Prachtig liedje. Geschreven door hunzelf, Willie Roy, the crippled boy. His age is seven years today. Een liedje met een hele lange titel. Walk and Talk and Cry and Barely and Broken Heart. Eh, de formatie Highway 101 met als leadvocalist eh, Paulette Carson. Eh, zij begon als zangeres in bars en in honky tongs en dat was allemaal in 1978, zo rond 1978. Eh, en daar vond ze ook werk als eh, songwriter voor de Oak Ridge Boys. En later heeft zij nog heel wat mooie nummers geschreven, onder andere voor Gil Davis. Eh, you Gotta Get My Heart, I'd Say Yes, Can You Fool. En voor Tammy Wynette schreef zij ook With a Friend Like You. Who Needs a Lover. Daarna heeft ze ook nog eens ooit meegewerkt aan een project wat georganiseerd werd door niemand minder dan... Well, I just sommige mensen hebben gewoon geen aankondiging nodig. Hè. De Nitty Gritty Dirt Band van de CD Will the Circle Be Unbroken. Een project wat zij eh, helemaal zelf opgezet hebben. Zij wilden gewoon de muziek van jaren geleden opnieuw op CD zetten. Ze hebben allerlei artiesten uitgenodigd om daaraan mee te werken. Onder andere een man die veel te vroeg overleden is. En dan heb ik het over John Denver. A on a hill is a lovely sight to see. like any other house. It's only temporary. Home is anywhere you choose to put your heart. If there's no love inside, it'll soon fall apart. Street and Don Slitch and So It Goes, uitgevoerd door eh, John Denver. En op Dobro hoorde nu Jerry Douglas. Prachtige cd is het geworden, zijn er twee of drie zelfs van uitgegeven. En u moet ook maar weer eens in uw favoriete platenzaak gaan kijken... als u liefhebber bent van dit soort country music. We gaan weer naar de moderne country met... The Roadhammers. Pas geleden een cd uitgebracht, eind vorig jaar. En ze noemen hem Blood, Sweat and Steel. Working hard for loving you. These hands have been kind of busy. These arms are feeling it too. I ain't talking about swinging no hammer. Working hard at loving you, yeah. Right now I'm gonna take this hat off, chuck a beer and chuck these boots. I'm getting ready for the rest of the evening, working hard and loving you, yeah. It ain't a nine to five situation when you o'clock every morning just to pay a bill or two. When I get home, I'm a man on a mission, working hard and loving you. Yeah, it ain't a nine to five situation when you make a man wanna be an expert. Working hard and je leven je manier van schrijven of je muziek kan beïnvloeden, dat bewijst Rodney Crowell wel. Want als je luistert naar de muziek van zo'n 10, 15 jaar geleden, toen was hij veel meer country. En toen werd hij ook nog eh, heel erg beïnvloed door eh, onder andere Johnny Cash.